4 uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Spanje kan nog voor het eind van deze maand 30 miljard euro krijgen... om zijn bankensector overeind te houden. Dat zijn de ministers van Financiën van de eurozone overeengekomen. Volgens voorzitter Juncker van het overleg tussen de eurolanden... zullen de 17 ministers de overeenkomst op 20 juli nader uitwerken. Eerst zullen ze in hun eigen parlement of bij hun eigen regering... toestemming moeten krijgen voor de steun aan Spanje. De noodleidende Spaanse banken krijgen elk te maken met verschillende specifieke voorwaarden. Juncker verwacht dat door die voorwaarden de bankensector als geheel weer kan opkrabbelen. De ministers van de eurozone zijn het er ook over eens dat Spanje uitstel moet krijgen voor het op orde brengen van de begroting. Madrid hoeft pas in 2014 het tekort te hebben teruggebracht naar 3 en niet volgend jaar. Verwacht wordt dat de ministers van alle Europese lidstaten daar later vandaag mee instemmen. Een rechter in Nieuw-Zeeland heeft bepaald dat het Amerikaanse uitleveringsverzoek voor Kim.com pas volgend jaar wordt behandeld com is de oprichter van Mega Upload. Hij en drie anderen, onder wie de Nederlander Bram van de Kolk... worden verdacht van internetpiraterij, witwassen, schending van auteursrechten... en het opzetten van een criminele organisatie. Een rechter zou zich 6 augustus over het uitleveringsverzoek buigen... maar het is nu verplaatst naar maart 2013... omdat bij huiszoekingen fouten zijn gemaakt. De strafbare feiten waren niet goed omschreven... en ook had de FBI geen data van de computer van .com mogen kopiëren. Zeepwinkelketen Sabon is failliet verklaard. Het bedrijf verkoopt vanuit V&D-filialen en heeft ook zo'n 30 eigen winkels. Het verkeerde al langer in financiële problemen. Vorige week werd uitstel van betaling verleend. Sabon-eigenaar Bob Ulte kwam dit jaar in het nieuws toen bekend werd dat hij met zijn bedrijf iCenter wilde overnemen. Een keten van Apple-winkels. De verkoop ging niet door. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog. Overdag eerst zon, smiddags opnieuw buien, mogelijk met onweer. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Met Renze Klamer. Welkom in het eh, derde uur van uh, Dit is Nacht alweer. We hebben een twee uur talk radio achter de rug. U eh, zult het vast niet gemist hebben over Europa en de Europese Unie. En het was zeer interessant. Het is natuurlijk ja, best wel een omvangrijk en gecompliceerd onderwerp. Maar er waren toch een hoop bedders die daar genuanceerd of minder genuanceerd met ons van gedachten over wilden wisselen. nu is het tijd voor muziek. tijd om misschien wel lekker even de oogjes dicht te doen. Of even wat, wat rustiger te worden. En dat gaan we doen met een heleboel verschillende muziek. En in het volgende uur spreek ik ook nog eventjes twee christelijke hulpverleners... in de rubriek Focus op de Wereld. Eentje een eh, collega van mij die nu in eh, Mongolië zit. Eh, ik ben erg benieuwd, maar dat is pas veel later. Eerst dus lekker eventjes genieten. En dan beginnen we met de eerste Big Bands versie van The Way You Make Me Feel door Paul Enka. on. You give me fever like I've never known. Yes, you're just a product of loneliness. I like the groove in your walk, your talk, your dress. I feel your fever from miles around. I'll pick you up and we'll paint the town because you kiss me, baby, and tell me twice you're the one for me, the way you make me feel. You're really turning me on. You knock me off of my feet. My lonely days are gone. I like the feeling you're giving me. Hold me, baby, I'm in ecstasy. And I'll be working from nine to five to buy you things to keep you by my side. And I've never felt so in love before. Promise me, baby, you'll love me forevermore. I swear I'm keeping you satisfied. Cause you're the one for me the way you make me feel. You're really turning me on. You knock me off of my feet. My lonely days are gone, gone, gone. get old. Oh, you make me feel good. Yes, you kiss me, baby. De Nacht. Met Renze Klamer. Stick to the Recipe van Chris Berry. Ze is nog eh, niet zo oud en eh, ze is op Curaçao geboren... maar ze opereert vanuit Nederland. In 2011 eh, kwam haar debuut-EP uit... die de single Flower Empty Tree voorbracht. Maar dus ook dit nummer, Stick to the Recipe. Erg leuk. En daarvoor, u hoorde het al en ik zei het al van tevoren... The Way You Make Me Feel, een prachtige big band uitvoering van Paul Enka... Herbert Codé, de muziek samenstellen. Ik zag net al, eh, trouwens, dat is altijd heel leuk. we hebben eh, een paar twitteraars die erg actief dit programma volgen. Teun Putmans, en, eh, die, die is er bijna altijd wel bij. En die was vannacht ook lekker aan het kletsen met Johan Klotje, zag ik. En die becommentariëren dan het hele programma vanaf, vanaf het internet. En hij gaf net ook even een compliment voor Herbert Codé. En dat is eh, natuurlijk de presentator die je ook wel eens bij dit programma. En die stelt altijd de muziek samen. Hoef ik niet zelf te doen, dat doet hij dan. En eh, ik eh, zie hier ook in mijn draaiboek dat hij iets leuks heeft bedacht... wat hij vorige week gestart schijnt te hebben. Namelijk een muzikale reis rond de wereld in drie nummers. Vorige week gestart in Amsterdam via Brussel naar Parijs. En vandaag beginnen we dan in het land dat veel in het nieuws is. Niet alleen vanwege de crisis, maar ook natuurlijk recent door de winst van het EK 2012 Spanje. Het nummer van eh, Bluff en de Counting Crows samen. En eh, misschien eh, weet u het al. Dat is Holiday in Spain uit 2004.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 En ga meteen naar Barcelona, want we moeten hier weg. Holiday in Spain. Misschien eh, ligt het aan het verschiet voor mij volgende week eh, toevallig. Ik heb er erg veel zin in. Maar eh, we gaan nu eventjes door op de wereldreis, bedacht door Herbert Codé. Via Spanje gaan we namelijk met de boot naar het Afrika. We komen aan in Marokko aan de bovenkant en volgen dan een treinrit van Casablanca naar Marrakesh. En daar nemen we volgens de Crosby's, ja, de Crosby, Stills en Nash, moet het goed zeggen, de Marrakesh Express.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 I smell the garden in your hair. Take the train to Casablanca, going south. rings from the corners of my, my, my, my, my mouth. Gold drops hang in the air. Charming cobras in the square. your levers. we can wear at home. Well, let me hear you now. Would you know we're riding on the Marrakesh Express? Would you know we're riding on the Marrakesh Express? They're taking me to Marrakesh. Would you know we're riding on the Marrakesh Express? Would you know we're riding on the Marrakesh Express? They're taking me to Marrakesh. All on board. de Marrakesh Express. Crosby, Stills en Nash. Mooi nummer. En eh, van Marokko gaan we nog eventjes door naar het laatste nummer. En dat eh, is in het westen van Afrika. Het is het, eh, ik zei dat laatste nummer, een muzikale rondreis rond de wereld voor vandaag. En daarmee belanden we in Zaire. En dat is ook precies de titel van het liedje In Zaire van Johnny Wakelin. was eh, de reis van vandaag van Spanje naar Marrakesh naar Zaire. En volgende week eh, vervolgen we de reis in Dit is Nacht naar Zimbabwe en het zuiden van Afrika. Dat dus later. Ik weet even niet uit mijn hoofd eh, wie de volgende week presenteert, want ik zit dan even lekker op vakantie. Ehm, we gaan wel gewoon nog eventjes door met muziek, of nog eventjes. Het is pas acht voor half vijf, dus we hebben nog zeker een uur aan muziek te gaan. En we beginnen met een fantastisch artiest, tenminste ik, ik ben er erg fan van. Je zou soms denken dat het een, eh, een, man is als je het hoort, maar dat is niet waar. Eh, gewoon een mooie lage stem. 1988 zong ze Talking About the Revolution, Tracy Chapman. Don't you know, talking about a revolution sounds Don't you know, talking about a revolution. It sounds like a whisper while they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know? Talking about a revolution. It sounds we're people gonna rise up, and get their share. We're people gonna rise up and take what's theirs. Don't you know you better? talking about Dit is de nacht. Dit is de nacht. Met Renze Klamer. Renze Klamer. Falling to the ground. I was anxious to be found. You can always go home to the safety of your cloud. to hang around. I'm so broke and foolishly in love. Christopher Cross, geboren in 1951, eh, ontving onder andere een Oscar en een Golden Globe vanwege zijn werk voor, eh, voor films ook. Maar eh, meest bekend vanwege ook zijn nummers. Hij is ook bijvoorbeeld van het nummer Sailing and Arthur's Team. Maar was hier te horen met All Right uit 1983. Als u de volgende tekst hoort, ben ik benieuwd of u na vier regels weet over welk lied het gaat. Verwarring stopt nooit. Dichte muren en tikkende klokken. Komen terug en brengen je thuis. Ik kon niet stoppen van je te zingen. Dat je het weet. Nou, eh, mijn technicus die heeft nog geen idee volgens mij. <laughs> of zit je stiekem al te spieken? Ja, het is uh, eh, Clocks en dan in de uitvoering van Coldplay samen met Rhythm Del Mundo. Katie Melloa, Moonshine van haar eh, album Secret Symphony uit 2012, eh, dit jaar dus. En staat in het teken van Melloa's hervonden liefde voor de muziek. Zat in 2010 eh, een burn-out en heeft toen zelfs getwijfeld eventjes om een punt achter haar carrière te zetten. Nou, dat zou toch zonde zijn geweest. Dan hadden we dit nummer moeten missen. Ik vind het weer helemaal mooi in haar steltje passen je hebt ook bijvoorbeeld uh, Norma Jones. Eh, ik heb nog niet zo heel veel gehoord van het nieuwe album. Maar daar heb ik toch uh, hele gemengde geluiden over gehoord. Die heeft echt een hele andere stijl is ingeslagen. En Katie Melody houdt het gewoon bij waar ze om geliefd is. En dat vinden we mooi. Heel lang geleden toen werd er ook al mooie muziek gemaakt. Ver voordat ik geboren werd. nou ja, zo lang geleden is het ook niet. Maar voor mij dan 1969. Jimmy Cliff die zong over Wonderful World and Beautiful People. ruimtevaart. Ik zweef alleen door het heelal. Ik zie de aarde in de verte. Weet niet of ik vlieg of val. Weet niet of ik vlieg of val. Ik ben voorbij de maan gevaren, ver voorbij de zwaartekracht. Nu dans ik hier tussen de sterren, ergens tussen dag en nacht. Ergens tussen dag en nacht. De verbinding is verbroken en het keerpunt is voorbij. Zo dans ik verder van de aarde tot het einde van mijn dagen. Tot ik in het niets ver. ben de ruimtevaarder. Ik volg een koers die ik niet ken. Ik heb het recht om te verdwalen. Zo kan ik worden wie ik ben. Zo kan ik worden wie ik ben. Onze wegen zullen kruisen, ergens ooit, wie weet misschien. Want het licht heeft zoveel kleuren en er kan zoveel gebeuren. en er is zoveel te zien. Ik heb mezelf losgelaten en het keerpunt is voorbij. zo dans ik verder van de aarde tot het einde van mijn dagen. Tot ik in het niets verdwijn. Tot ik in het niets verdwijn. geef me over aan de ruimte, geef me over aan de tijd. Ik heb mijn stad en land verlaten, zocht de relativiteit. Ik ken de uitgedoofde sterren, ken de snelheid van het licht. En ook al is het te verklaren, hier hebben woorden weinig waarde. Hier hebben woorden geen zweef alleen door het heelal. Ik zie de aarde in de verte. Weet niet of ik vlieg of val. Ik ben een ruimtevaarder. Ik ben een ruimtevaarder. Ik ben een ruimtevaarder. Dit is de nacht. De EO. Well, it's a marvelous night for a moon dance With the stars up above in your eyes A fantabulous night to make romance Neath the cover of October skies You know the leaves on the trees are falling To the sound of the breezes that blow And I'm trying to please to the calling of your heartstrings that play soft and low. Yet all the night's magic seem to whisper and hush. Yet all the soft moonlight seems to shine in your blush. Can I just have one more morning dance with you, oh, my love? Can I? make some more romance with you, oh, my love. Well, I wanna make love to you tonight. I can't wait till the morning has come. And I know now the time is just right. And straight into my arms you will run. And when you come, my heart will be waiting to make sure that you're never alone. There and then all my dreams will come true, dear. There and then I will make you my own. And every time I touch you, you just travel inside. Then I know how. my love. speelde afgelopen weekend nog op het North Sea Jazz Festival in Rotterdam. Van Morrison, recensent van eh, Nu.nl, die omschreef zijn optreden als volgt. Op North Sea Jazz is Van de Man, zoals die wordt genoemd, echt in zijn sas. De Engelsen noemen mij knorrig, Aldus Morrison... maar de zanger laat zich in Rotterdam niet van de wijs brengen... ook al gaat zijn optreden niet echt zonder slag of stoot. Hij wilde bijvoorbeeld een, eh, een mondharmonica solo geven... maar had toen het eh, instrument op zijn kop. En even later viel bijna heel nummer lang het zaalgeluid uit. Dus nou ja, goed. Hè? Dat eh, hoort eh, bij de livesfeer, eh, zullen we maar zeggen. Misschien heb je afgelopen weken wel, wel eens 3FM geluisterd. Dat doe ik dan nog wel eens. En, en, dan word je helemaal plat gegooid tegenwoordig met reclame voor het nieuwe album van Michael Kiwanuka. En als je een trouwe luisteraar bent van dit programma... dan weet je dat Herbert hem al heel lang in de lijst heeft staan, Michael Kiwanuka. Ehm, en dan ook vaak met de, de single van het album Home Again. En wij gaan hem nu ook weer eventjes draaien. Hij stond namelijk ook afgelopen weekend op North Sea Jazz... Ook al maakt hij eigenlijk soul. Hè, eh, de muziekgrenzen tussen soul en jazz die zijn soms klein. En Noordse Jazz staat natuurlijk ook onbekend, onbekend dat ze die grenzen graag opzoeken. We gaan er naar luisteren. Home Again van Michael Kiwanuka. Home again, home again. One day I know I feel home again. born again, born again. One day I know I feel strong again. Lift my head. Many times I've been told all this talk make you old. So I'll close. moving on, moving on. So I'll close my eyes and look behind, moving on. Lost again, lost again. One day I know our paths will cross again. Smile again smile. smile again. I won't hide. Many times I've been told, speaking my just people. So I I feel no way, my paths will be made straight. Home again, home again. One day I know I feel home. strong again. I lift my head. Many times I've been told, all this talk will make you cold.